Wat de oorzaak is, weten ze nog niet. Maar, zegt een woordvoerder, ze zijn op de goede weg voor het oplossen van het probleem. Je belastingaangifte doen via de app werkt wel. Zo'n 350.000 mensen hebben de boel al ingestuurd. In de GGD-teststraat in Bovenkarspel in Noord-Holland worden de glasscherven opgeveegd... nadat er vanochtend een explosief afging en de ruiten eruit sprongen. Het ging waarschijnlijk om een gerichte actie. Je hoort de baas van de GGD daar. Uh, ondaan, geschokt, verdrietig. Ook wel boos, maar vooral verdrietig dat dit gewoon eh, gebeurt eh, in Nederland. Belachelijk. Minister De Jonge heeft ook gereageerd. Hij noemt het krankzinnig. De kaart van Nederland staat weer helemaal op donkerpaars. Dat betekent dat alle 25 regio's op het zwaarste coronarisiconiveau staan. In de regio's IJsselland en Gelderland-Midden was dat niveau een tijdje iets lager. Maar ook zij staan nu weer op zeer ernstig vanwege het aantal besmettingen. Mogen er wel of geen buitenlandse fans bij de Olympische Spelen in Tokio zijn? Japan hakt daar deze maand de knoop over door. Uit meerdere onderzoekjes blijkt dat het merendeel van de Japanners vanwege de coronapandemie niet zit te wachten op de Spelen deze zomer. En wie kan zich allemaal laten prikken met het AstraZeneca-vaccin? Nu wordt die prik onder meer gebruikt voor mensen tussen de 60 en 64 jaar en zorgmedewerkers. Maar het ministerie laat onderzoeken of 65-plussers hem ook kunnen krijgen. Want we weten steeds meer over die prik, legt verslaggever Lars Geerts uit. In het buitenland wordt er mee geprikt en wordt er ook geprikt bij mensen boven de 65 plus. En dus heeft het ministerie aan de Gezondheidsraad gevraagd... kunnen jullie nog eens kijken of jullie wellicht tot een ander oordeel komen... nu er gewoon meer bekend is. De Gezondheidsraad duikt er dus in. Kan nog wel even duren tot ze weten hoe het zit. Het weer. In het noordwesten is het mistig en daardoor wordt het niet warmer dan een graad of 6. Verder naar het zuidoosten piept de zon steeds vaker door. In Limburg kan het zelfs nog 17 graden worden. Morgen wat regen, wat zon en fris, graadje of 7. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat file tussen Apkoude en Breukelen 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shine the ball, give it a good loving daily. Now you trying to pose like I be acting shady. You say you love me, say you love me. on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? You're only make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of my share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw to you. But me know me not no fear to you. Me eh. stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling say you want to leave cause this relationship failing Ain't nobody said that it would be smooth sailing Girl, I want to know why you're bailing Ship yo, so what's life supposed to be about, baby?